Dik Hark met het NOS Journaal. De registratie van strafpunten voor het wijs laat veel te wensen over. Uit cijfers blijkt dat sinds het puntenrijbewijs in 2002 werd ingevoerd... maar een derde van het aantal punten ook daadwerkelijk is geregistreerd. Meestal vergeten agenten die een bekeuring uitschrijven... om door te geven dat er een punt op het rijbewijs moet bijkomen... of gaat er bij justitie iets mis. Iets mis. De procedures zijn nu aangepast... zodat de puntenregeling beter wordt uitgevoerd. In de belegerde Libische stad Misrata zijn honderden mensen de straat op gegaan. Dat is te zien op beelden van de nieuwszender Al Jazeera. De inwoners zijn woedend over de aanhoudende beschietingen door strijdkrachten van kolonel Gaddafi. Ze verzamelen zich bij een moskee in een wijk die eerder was getroffen door raketten. Volgens de bewoners zijn daarbij 23 burgers omgekomen. De inwoners zijn bang voor een bloedbad in Misrata als de NAVO niet ingrijpt. Nederlanders hebben al tienduizenden kaarten voor de Olympische Spelen in Londen aangevraagd. Vooral zwemmen, judo, paardensport en hockey zijn in trek, meldt het officiële ticketbureau ATP. Tot 19 april kunnen kaarten voor de Spelen van volgend jaar worden aangevraagd, maar nu al worden meer kaarten aangevraagd dan er beschikbaar zijn. Bijna driekwart van de kaarten is bestemd voor de Engelsen. De Engelse voetbalbond pakt West Ham United-speler Carlton Cole aan wegens zijn Twitter-gedrag. Tijdens de oefening Engeland-Ghana in het Wembley-stadion in Londen twitterde Cole. De immigratiedienst heeft Wembley omsingeld. Ik wist dat het een val was. Cole maakte een toespeling op het feit dat onder de Ghana-supporters veel illegale zouden zijn. Korte tijd later bood Cole op Twitter zijn excuses aan. De voetballer, die zelf Afrikaanse voorouders heeft, liet weten dat het een grap was en dat het niet racistisch was bedoeld. Cole krijgt waarschijnlijk een geldboete van de Britse voetbalbond. Het weer bewolkt in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 11 graden op de Wadden en gaat op 15 in het binnenland. Morgen vooral in het oosten veel bewolking. In het westen ook af en toe zon. Het wordt dan 13 graden op de Wadden en 18 graden in Limburg.